Jelle Seubring met het NOS Journaal. Ten zuiden van het Griekse eiland Kreta is een migrantenboot omgeslagen. Daarbij zijn 18 mensen om het leven gekomen, melden de Griekse autoriteiten. De kustwacht trof de lichamen aan in een halfgezonken opblaasboot. Twee opvarenden waren nog wel in leven en zijn naar Kreta overgebracht. Het was de afgelopen dagen zeer slecht weer in het gebied. Waar de boot vandaan kwam is nog onbekend. Er is aangifte gedaan vanwege de doodsbedreigingen die cabaretier en acteur Niels van der Laan afgelopen week kreeg. Dat zei hij in het programma Even tot hier dat hij presenteert. Van der Laan speelt de hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. En de hoofdpiet had gesuggereerd dat ouders soms stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjesavond. En sommige mensen waren daarom boos, omdat hij daarmee het geheim van de Sint zou hebben verklapt. Volgens de acteur lijkt de concrete dreiging inmiddels voorbij. Het dodental door de overstromingen op het Indonesische eiland Sumatra is gestegen tot boven de 900. Ook worden er volgens de Indonesische rampendienst nog bijna 300 mensen vermist. Het gebied is sinds vorige week getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Verschillende delen van de noordelijke provincie Aceh zijn onbereikbaar geworden voor noodhulp... omdat tientallen bruggen zijn verwoest. De gouverneur vreest dat er door dreigende hongersnood nog veel zullen vallen. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben zich op het WK verzekerd van de kwartfinales. In Rotterdam werd Polen verslagen met 33-22. Maandagavond speelt Oranje nog tegen regerend wereldkampioen Frankrijk om de groepswinst. In de kwartfinales staan de vrouwen straks tegenover Denemarken of Hongarije. Het weer bewolkt en nat. In de loop van de nacht klaart het wel op bij zo'n 8 graden. In de ochtend breekt af en toe de zon door, maar in de middag neemt de bewolking en regen weer toe. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Het is ZFM.